7 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Israël heeft nog voor het begin van een tijdelijk bestand in de Gazastrook al zijn troepen teruggetrokken. Dat heeft het leger bekendgemaakt. Het bestand gaat rond deze tijd in en moet drie dagen gelden. Het werd gisteravond afgesproken na een voorstel van Egypte. Er moet de komende 72 uur worden gewerkt aan een definitief staakt het vuren. Vanochtend meldden de twee belangrijkste radiozenders in Israël ook dat het leger de tunnels van militante strijdgroepen tussen de Gazastrook en Israël heeft vernietigd. Het zou gaan om zeker 32 tunnels die door militanten worden gebruikt voor smokkel en aanvallen op Israël. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de MH17. De brief volgt op de resolutie van de Veiligheidsraad van 21 juli, waarin het neerhalen van de vlucht wordt veroordeeld. De Nederlandse VN-ambassadeur schrijft volgens persbureau EP dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt op het bergen van menselijke resten. Het werk in Oost-Oekraïne liep gisteren opnieuw vertraging op, omdat het er niet veilig was voor de onderzoekers. Het leger in Nigeria executeert leden van de terreurbeweging Boko Haram zonder vorm van proces. Dat zegt Amnesty International. Er zijn getuigenissen en videobeelden van moordpartijen waarbij leden van Boko Haram de keel wordt afgesneden. Mogelijk zijn honderden extremisten zo omgebracht. Het Nigeriaanse leger neemt de beschuldiging erg serieus en gaat onderzoek doen. In de Armeense enclave nagorno karabach zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied, dat midden in Azerbeidzjan ligt, is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. De Russische president Poetin gaat bemiddelen, want hij heeft geen behoefte aan een nieuw conflict op de Caucasus. In de jaren 90 vielen bij gevechten om nagorno karabach 30.000 doden. Het weer, de dag begint zonnig en droog.